Jobboot met het NOS-journaal. Hevige regenbuien hebben in verschillende delen van het land tot wateroverlast geleid. In de Achterhoek werd Doetinchem kort na 12 uur door zware buien getroffen. Straten veranderden in riviertjes, putdeksels kwamen omhoog en kelders liepen onder. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen denken dat de regen het watertekort in verschillende delen van het land voorlopig nog niet zal oplossen. Televisiepresentator Ron Boschart heeft een rechtszaak tegen de VARA gewonnen. In de VARA-gids stond Boshart in de satirische rubriek Lucky TV afgebeeld als de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Volgens de VARA ging het duidelijk om een grap, maar Boschart zag er de humor niet van in en stapte naar de rechter. Die stelde aan vanmiddag in het gelijk. Amerikaanse media melden dat de democratische politicus Anthony Weiner zich terugtrekt uit het Huis van Afgevaardigden. Weiner ligt onder vuur sinds bekend werd dat hij pikante foto's van zichzelf aan verschillende vrouwen heeft gestuurd. Eerst zei Weiner dat iemand zijn Twitter-account had gehackt, maar later gaf hij toe dat hij de foto's zelf had verstuurd. De afgelopen week hebben partijgenoten druk op hem uitgeoefend om af te treden. De Nederlandse marine heeft op de Middellandse Zee een drugstransport onderschept. 30 mijl uit de kust van Spanje wilde het schip onderzoek doen naar een verdacht bootje. Toen het dichterbij kwam gooide de bemanning van het bootje de lading overboord. Het bleek om 400 kilo hash te gaan. De twee opvarenden zijn aangehouden. In Veldhoven heeft de brandweer een grote brand bij een betonfabriek onder controle. Er was eerst veel rookontwikkeling, ook richting de snelweg A67. De brandweer van Veldhoven was met groot materieel uitgerukt en kreeg ook hulp van de brandweer uit omliggende plaatsen. Het weer, regen en onweersbuien in het zuidoosten en zuidwesten van het land. In het oosten kans op windstoten. Temperatuur tussen 15 en 20 graden. Morgen af en toe zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Files van 5 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Eembrugge en Knoop het 5 kilometer. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 5. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 6. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 6 kilometer. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen Watergrasmeer Kadoelen 7 de A12 Den Haag richting Arnhem. Tussen Knoop het Oude Rijn en Bunnik 8 kilometer file. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden. Op de hoofdrijbaan is maar één rijstrook open. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat voor Knoop het Oude Rijn 7 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 7. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 10 kilometer. De A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 12 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopen de Brechtseplein 7. A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 7.